Lot met het NOS Journaal. De politie heeft een man neergeschoten bij een achtervolging in Rotterdam. Een tweede verdachte wordt nog gezocht. Een agent probeerde de twee die in de auto zaten aan te houden... omdat hij een vuurwapen gezien zou hebben door de voorruit. Toen een van hen een verdachte beweging maakte, schoot de agent. De auto kon tot twee keer toe ontsnappen. En uiteindelijk heeft de politie de neergeschoten man kunnen aanhouden. De andere is nog voortvluchtig. In Algerije zijn twee treinen frontaal op elkaar gebotst. Daarbij is één dode gevallen, de machinist van een van de treinen. Ook zijn er tientallen mensen gewond geraakt. Het ongeluk gebeurde ten oosten van de hoofdstad Algiers. Door nog onbekende oorzaak kwamen de twee treinen op hetzelfde spoor terecht. De burgemeester van Maasluis heeft een noodbevel uitgevaardigd om overlast van jonge vandalen tegen te gaan. Al drie weken lang veroorzaakt een groep hangjongeren problemen in de stad. De jongeren richten vernielingen aan en intimideren voorbijgangers. Met het noodbevel kan de politie de jongeren verbieden om naar hun hangplek te gaan. President Obama heeft het eerste en enige museum in Amerika over de geschiedenis en cultuur van zwarte Amerikanen geopend. Al in 1915 spraken Afro-Amerikaanse oorlogsveteranen de wens uit voor zo'n museum, maar het duurde nog ruim 100 jaar voor het museum werd gerealiseerd. En meer dan 40.000 mensen hebben vandaag rondgekeken in een asielzoekerscentrum. Ruim 70 AZC's hielden een landelijke open dag. Onder meer opvangorganisatie COA wilde omwonenden en tegenstanders van asielzoekers laten zien hoe het er in een AZC aan toe gaat. Niet alle eh, centra waren open. Uit veiligheidsoverwegingen bleef die in Oude Pekela bijvoorbeeld dicht. Daar was protest tegen het opvangcentrum omdat asielzoekers al langere tijd overlast veroorzaken. En dan nog het weer. Het is tussen de 9 en 13 graden.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 Whenever I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time of need. Whenever I'm down, I call on you, my friend. A helping hand you lend in my time. Thank you. here, show me a sign. Make some noise if you wanna rewind. DW on the rhythm combined. To the beat, your gal, man, a grinding time. That's fine. I don't mind a good grind. As long as it's not front line. Just know. Look at all my empty beer. Traveling, rolling, empty beer. She doesn't look very happy. Mm. I hope she's not cock blocking. And not will go tell her what's popping. I'll be over here dodging. Think about it, let me know. Make up your mind, cause I'm ready to blow.